Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Honderden asielkinderen in ons land kunnen niet naar school. Door een tekort aan leraren en de hoge instroom van asielzoekers... ontstaan er in te veel steden lange wachtrijen. Gemeenten hebben daarom een noodbrief gestuurd naar het kabinet. En daarin vragen steden zoals Den Haag en Amsterdam om hulp. En in het dorp Uren in Brabant is vogelgriep ontdekt bij een kippenbedrijf. 46.000 dieren moeten worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. In de buurt zijn nog vijf andere pluimveebedrijven en die worden allemaal in de gaten gehouden. En weer een dikke tegenvaller voor Ajax. De Amsterdammers wisten het vanavond thuis in het inhaalduel tegen Vitesse niet verder te schoppen dan 2-2. Het laatste fluitsignaal betekent dat Ajax punten verliest en PSV aan de leiding blijft in de eredivisie. 2-2, een bittere pil voor Alfred Schreuder en Ajax en een opsteker voor Filip Cocu en Vitesse. En heb jij ook zo'n hekel aan deze geluiden? Of dit? Of deze? dan leid je misschien wel aan misofonie. Dat is een aandoening waarbij bepaalde geluiden, met name eetgeluiden, extreme gevoelens van haat opwekken. En dan kun je het soms best moeilijk hebben. Om misofonisten even een avondje te geven... werd er in de bioscoop in Alphen aan de Rijn een prikkelvrij avondje gehouden. Wij dachten meteen, ja, de bioscoop is voor iedereen eigenlijk natuurlijk eh, bestemd. En eh, als er mensen zijn die daardoor niet naar de bioscoop kunnen... en vanavond wel, vonden wij het een goede reden om dat eh, voor deze ene keer te doen. En er wordt goed op gereageerd. Het is zo fijn om zonder voedsel gewoon van een film te genieten. De film komt minder, maar... Ja, ik vond het heel bijzonder. Ja, ik, ik heb er heel erg van genoten. En het lotgenotencontact wat er was, eh, was ook heel speciaal. Ja, moest de horeca dus wel voor een avond dicht daar. Het duurde bijna twee jaar voordat de organisatie een bios heeft gevonden die wilde meewerken.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 Too dark, too dark inside your shell. Why do I even try when you take me for granted? I should know better by now. When you call, I already hear that crashing sound. How did I fall? spirit break as it shatters into a million pieces.